Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In Amsterdam is voor de taten ook een vrouw en een kind. De vrouw is zwaar gewond, het kind bleef ongedeerd. Het is niet bekend wie de slachtoffers zijn. In de buurt van een parkeergarage werd later een uitgebrande wagen gevonden. Mogelijk was dit de vluchtauto. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Vanmorgen vroeg werd in Amsterdam ook al iemand doodgeschoten. Dat gebeurde bij een snackbar in West. Of er een verband is tussen beide schippartijen, is nog niet duidelijk. De druk op de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump neemt verder toe. Hij krijgt bakken met kritiek over zich heen... vanwege zijn seksueel getinte opmerkingen over vrouwen die zijn opgedoken. Steeds meer van zijn partijgenoten roepen Trump op om af te zien van de race om het presidentschap. Onder wie een republikeinse senator. De oud-gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger, vraagt partijgenoten op niet om hem te stemmen. Trump heeft sorry gezegd, maar is vastbesloten door te gaan. De staking van Griekse luchtverkeersleiders gaat niet door. Ze zouden om middernacht voor twee dagen het werk neerleggen. Ze zijn boos over een wetsvoorstel om de luchtvaartautoriteiten te hervormen. De luchtverkeersleiders hebben een gesprek gehad met de minister en zien nu af van de staking. En dat is goed nieuws voor duizenden Nederlandse vakantiegangers. Die dreigden dit weekend te stranden vanwege de staking. In Raalte in Overijssel zijn honderden varkens doodgegaan. In hun stal was de ventilatie uitgevallen door een storing... waardoor de dieren niet genoeg zuurstof kregen, meldt kranten Stentor. De brandweer heeft honderden biggen kunnen redden. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De varkensstal in Raalte was nog maar een paar jaar oud. Het weer opklaring, het koelt flink af tot landinwaarts net iets onder het vriespunt. Morgen wordt het 13 graden met in het midden van het land meer bewolking. In het noorden is er kans op een buitje.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 Natuurlijk de laatste shownieuws. De party op de 10 boven beste plaat voor de danshoek. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. In het derde uurtje hebben we DJ Kavaskel met het beste van de clubs uit Italië.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 Tezamen Def Punk met Starboy. En daarvoor horen we Sucker for Pain. Van eh, Lil Wayne, Wiz Khalifa, Imagine Dragons. Eh, en nog veel meer. En ik heb nog even een beetje nieuws. Het is misschien niet de meest voorliggende hand show om het bekend te maken. Maar uh, eh, Rijn Marciano deed het toch. De DJ liet in de Dino Show Echo foto's zien en maakte ermee wereldkundig dat hij weer vader wordt. De goede vriend van Sonny James. Wordt voor de tweede keer vader. Samen met zijn vriendin Kim krijgt Ryan in september 2015 al een kindje. En destijds kwam hun uh, zoon Zen ter wereld. En net als zijn muziekmaatje Sarah die die twee eh, kinderen heeft. Met Duitse Kroes eh, gaat Ryan met de eh, zwangerschap van Kim naar dat aantal toe. Dus altijd leuk natuurlijk, hè. Ze zijn onafscheidelijk, Rijn Marciano en uh, James. En ja, dan moet je ook bijblijven als ze één of twee kinderen heeft. dat heb je ook gewoon twee kinderen. Nou, uiteraard feliciteren we natuurlijk uh, Rijn, Marciano en Kim van harte... met de zwangerschap van, van Kim. Dus binnenkort weer een telg erbij. Dus misschien wordt het ook allemaal DJ straks. Zie je, we hebben ze antwoord door met muziek. Julian Beretta nu met Karma. Karma, karma. Come and do your part. Karma, karma. Cause she broke my heart. it by myself Zandvoort. Mario, Mario Zandvoort. Girl, put your love on me. Cause I won't let you down. I won't let you down. I will be singing. Girl, put your love en Wasabi met Rose. De Zak remix en daarvoor hoorde Galantis en Hook and Sling met Love on Me. Het is even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 8 oktober alweer. Nou, vanavond zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Begint vanavond, eh, is al begonnen. Het begon om half negen. En eh, ja, het duurt tot een uur of vijf in de ochtend. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymonda. Nou, vanavond heeft hij uitgenodigd eh, DJ Quinn, Robbie Lee en Sexy Mr. S on saxophone. En voor meer informatie checken we de website escape.nl. Daar vind je alle informatie over het feestje. En vanavond in Air hebben we ook een leuk feestje. Vanavond het feestje Vijfje. Begint om 11 uur. Duurt ook tot een uur of vijf eh, in de ochtend. Eh, voor meer informatie check we air.nl. Want wie de DJ zei, geen idee. Je moet het gewoon afwachten. Het is gewoon een verrassing. Maar ja, hè, het is altijd gezellig in Air in Amsterdam. En als je trouwens een beetje Fanband bent van eh, Justin Bieber. Daar hebben we vanavond een afterparty. Jimmy's District. En dat gaat allemaal gebeuren in uh, Jimmy Woo. Begint om 11 uur tot 4 uur in de ochtend in Jimmy Woo. En eh, ja, onder andere Girls, Jokes, Perret, Hard Talk, Mercy Dash, Ken Cons en MC Benz. Voor meer informatie, voor meer <laughs> informatie check eventjes... Uh, jimmysdistrict.com of jimmywoo.com. Daar vind je alle informatie over eh, Justin Bieber Party, terwijl Jimmy's District. En vanavond in de Melkweg ook weer een, eh, een leuk feestje, een wekelijks feestje. Encore en vanavond Encore Libra's Rule. Begint de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie checken we melkweg.nl. Met de Reggie V, DJ Prime, Washington DJ en Gilly Gonzalez en Marbo. Dat vanavond dus in de Melkweg Encore Libra's Rule. En vanavond wat dichter bij haar. Daar vinden we natuurlijk de Stalker in Haarlem. Daar is vanavond hip en hop. Begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl met onder andere Juicy Jura en Tony Perroni. Dat is vanavond in de Stalker in natuurlijk eh, de Kromme Elleboogsteeg in, eh, in Haarlem. Zit hij al jaren? jaren de place to be. En tot zover ook eh, de partyagenda. Er zijn natuurlijk veel meer feestjes. En binnenkort natuurlijk uh, Amsterdam Dance Festival. Dat is het grootste DJ-event wat er is in eh, Amsterdam. Met echt, echt alleen de beste DJ's eh, van de wereld. Die komen allemaal naar Amsterdam. Dat is eh, over de pak een beetje een weekje. Hier hebben ze allemaal te gaan doen met muziek. De Chloe Veldenveld. Wat dacht je van Danny Howard met Don't Wanna Stop? En dat was Two Friends. Samen met Exit Friends, Soulview Sing, Nata Lola met Overdose. En daarvoor horen we Black and Crown met Every Time That I Drop. En zo werd het even tijd voor de 10 boven beste plaats van de dansen. Deze week op 10 Oliver eh, Giacomoto met uh, Resto, de Rexon remix. En deze week op 9 Tube and Burger met de uh, Rikus featuring Richard, Richard Judge. Zo komt er lekker uit. Op 8 deze week Enrico Sanguliano met Moonrocks. En op 7 deze week Bob Sinclair met Burning. Op 6 Dennis Cruz met Bad Behavior. En op 5 Stefano Navarini met Push It. Oud nummer van Salt Peppa. Deze week op 4 Timmy Trumpet met Party Till We Die. Op 3 deze week Leonardo da Silva met I Love House Music. En op 2 deze week Colch met Grey. En deze week een nieuw nummer 1 in de 10. Boven beste plaat van de dansgroep. Riverstar en Groove met Super Styling. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De nummer 1 en de 10 eh, boven beste plaats van de dansvloer. I don't really wanna lose you, but I don't want your foes to turn me over to the hands of the law. I that I'm not good enough. not good enough for you. I guess they think that I'm not good enough for you. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act and the attitude. Can't you see I'm so trapped and I don't know what to do? Can't you see I'm so trapped, so in love with you? Can't you see I'm so trapped and I don't know what to do? Can't you see I'm so trapped, so in love with you? I know that if you drink, you suffer a loss of judgment if you drink to excess. But I also know that judgment returns when you sober up. I know, and so do you. When you flip out on an acid trip, you never know when you're going to slip out again. This is now, Bentley, not a couple of years ago. We've had time now to see and study the effects of LSD. People who haven't had a dose in weeks sail out on another trip. They never know when. The minute they drop one acid capsule or ingest it in any way, they bought the farm. They've lost any chance to depend on and even restore that most precious of all inner senses, judgment. And in my way of thinking, without judgment, you might as well be dead. Your brain is, so why not the rest of you? We were talking about marijuana. We still are. Marijuana is the flame, heroin is the fuse, LSD is the bomb. it that just reminds me of, of what I grew up on. Beat to it that just beat to it that muziek van Dakar met Sea Work. En daarvoor Dennis Cruz met Bad Behavior. En dat is de plaat die we terugvinden in eh, de 10 bovenbeste platen van eh, de dansgroep nummer 6. Dennis Cruz dus met Bad Behavior. En tot zover ook dit uur van The Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En zijn we nog twee uur lang bij met zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vanaf 11 uur gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli.